Drie uur. Jurgen met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het advies voor het dragen van mondkapjes bijgesteld. De WHO adviseert nu om in de publieke ruimte, zoals winkels en het openbaar vervoer... altijd een mondkapje te dragen wanneer voldoende afstand houden niet mogelijk is. De WHO is door recent onderzoek overtuigd geraakt van het nut van mondkapjes. In Nederland is het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer al verplicht. Franse militairen hebben de leider van Al-Qaeda in Noord-Afrika gedood. Dat meldt de Franse minister van Defensie. De Algerijn Abdelmalek Droukdel werd woensdag met andere terroristen gedood bij een aanval in het noorden van Mali. Franse militairen maakten al jaren jacht op de Noord-Afrikaanse terroristenleider... die in 2012 grote delen van Mali veroverde. Daar werd een streng islamitisch bewind ingevoerd... waaraan Franse en Malinese militairen begin 2013 een einde maakten. Nog altijd zijn er meer dan 5000 Franse militairen in de regio gelegerd om jihadisten te bestrijden. In Rotterdam is de afgelopen avond een man doodgeschoten. Dat gebeurde in de wijk Prinsenland aan de oostkant van de stad. Gealarmeerde politiemensen troffen de man zwaargewond aan, maar de hulp kwam te laat. Wie het slachtoffer is, heeft de politie niet bekendgemaakt. Vlak bij de plek van de schietpartij in Capelle aan de IJssel... vonden de agenten een brandende auto. Mogelijk is die door de daders gebruikt als vluchtauto. De politie onderzoekt dat. Zeeland wordt gecompenseerd voor het mislopen van de marinierskazerne. Er zouden een zwaar beveiligde gevangenis, een extra beveiligde rechtbank... en een expertisecentrum voor georganiseerde criminaliteit moeten komen. Dat staat in een voorstel van speciaal adviseur Bernard Wientjes. Hij wil dat belangrijke justitiële en veiligheidsorganisaties zich in de provincie huisvesten. Haagse bronnen zeggen dat de plannen 700 miljoen euro kosten. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog en een graad of 7.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 think can measure how we burn when we're wide awake and I cried alone. Cause since we broke it off, it's been so goddamn hard. Don't wanna fade away. I'm the coffee to go. She does her makeup in the backseat of her best friend's car and makes her drive real slow. And all their friends say she doesn't wanna be. het NOS nieuws van...